Dikter met het NOS-journaal. In Winschoten krijgen ouderen die in de binnenstad gratis brandmelden geïnstalleerd. In het centrum is er in korte tijd 16 keer brand gesticht... en een brandmelder moet het gevoel van veiligheid vergroten. Ouderen of mensen met een lichamelijke beperking... die zelf geen brandmelder kunnen ophangen, kunnen een melder laten plaatsen. Drie Kenianen die in de jaren 50 zijn gemarteld... kunnen een rechtszaak beginnen tegen Groot-Brittannië. heeft een Britse rechtbank bepaald. Kenianen zaten bij de Mau Mau-beweging... die in Kenia vocht voor onafhankelijkheid van de Britten. De drie werden opgepakt en in de gevangenis geslagen en verkracht. Groot-Brittannië heeft jarenlang geprobeerd om een rechtszaak en eventuele schadeclaims tegen te houden. De advocaten zeggen dat er mogelijk duizenden schadeclaims van gemartelde Kenianen komen. Werknemers van scheepswerf IHC Merwede kunnen een boete van 100 euro krijgen... als ze buiten de pauze om een sigaret opsteken. Noodware overtreders kunnen zelfs hun winstuitkering verliezen. De scheepswerf neemt de maatregelen om werknemers van het roken af te helpen. Een demonstratie van Zuid-Afrikaanse mijnwerkers is vannacht een betoger gedood. Hoe is nog niet bekend. Volgens de stakers probeerde de politie de betoging op te breken door traangas te gebruiken en met rubberkogels te schieten. De kompels staken onder meer voor het recht een vakbond op te richten. Bij eerdere rellen bij Zuid-Afrikaanse mijnen zijn al 47 mensen om het leven gekomen. Minister Schultz van Hagen houdt vast aan haar plan om de A27 door Amelis Weert bij Utrecht te verbreden tot twee keer zeven rijstroken. Volgens haar is dat het beste plan. Een aantal partijen, waaronder de Partij van de Arbeid, vindt dat niet nodig... en kan de doorstroming volgens de partij beter worden verbeterd... door de maximumsnelheid terug te brengen van 100 km per uur naar 80. Maar volgens Schultz is er een weloverwogen keuze gemaakt. Het weer nog, bewolkt en vooral in het zuidoosten regen... Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Temperatuur 14 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt, later droog en steeds meer zon bij 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht voor de afrit Kerkril 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. En de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de weg is weer vrij.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 Ja, Dikkie Dik. Hij loopt over straat en verveelt zich de tering. Ja. En kijk eens, wat zit hij daar? Eh, een auto. Een hele grote, dikke BMW uit de 7-serie. Ja. Hij loopt erop af en hij kijkt door het raampje. Ja. En wat ziet hij? Een radio. Een radio. Maar wat zit er in die radio? Zijn, zijn, zijn, Een cd-speler. Die zou Dikkie Dik graag willen hebben, zeg. Zouden jullie niet zo'n cd spelen willen hebben? Ja? Nou, Dikkie Dik ook. Kijken wat hij doet. Hij pakt een grote hamer en slaat waar door die ruit heen. En meteen begint het alarm van de auto te loeien. Ja. En hij begint te rukken en te trekken. Maar er de poeps, wat komt daar aangelopen? Politie! politie! Politie! politie. politie. Maar, maar gelukkig heeft Dikkie Dik net op tijd de radio te pakken. En hij zet het hem op een lopen. En hij gaat een heel klein steegje binnen. Maar vloeps, hij heeft zichzelf in het nauw gedreven. En wat zal er gebeuren, denken jullie? Dan komt de politie! Gevangenis! Gevangenis! Ik denk het niet hoor. Kijken wat hij doet. Hij pakt zijn Magnum 2.1 half automatisch. En schiet die agent dwars voor zijn sodemieter. En wat is er met die agent, denken jullie? Zeker. Die is hartstikke dood. En eindelijk een dikkie dik met een gerust hart naar huis. Met de radio. Met de radio. En thuisgekomen gaat hij lekker op die lange grote sofa liggen. En zet een hele gezellige, dikke, grote... Spuit. Spuit heroïne in zijn pootje. Nou, dat was een spannend avontuur van Dikkie Dik. Zeg maar dag Dikkie Dik. Tot, de, volgende keer. keer. Dag. She would never say where she came from. Yesterday don't matter, cause it's gone. Don't ask her why. natuurlijk van eh, de Rolling Stones. Eh, dames en heren, die schreven het in 1965. Eh, maar dit was wel een hele mooie cover van, van Melanie. En dat nummer dat heette natuurlijk Ruby Tuesday. Jawel. En dan met Paul Simon. Kunt u weer een beetje de hupjes laten wiegen en zo. Gewoon een beetje Tropicana. Ja, Rita Rokjan. Kokosnootjes voor je borsten en hoppa! En eh, het nummer dat heet eh, Late in the Evening. Komt van het album One Trick Pony. En ook trouwens uit die gelijknamige film. Vanmiddag om 4 uur is het weer de Euro Breakdown, dames en heren. U weet het, onze wekelijkse hitparade van, met, eh, jo met George. En ja, ik weet nog niet wat de nieuwe nummer 1 zal zijn.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 Dat is maar één goeroe die dat weet, dames en heren. En dat is onze Dat is de enige die het weet. Wij weten dat niet. Het wordt, er zit ook een embargo op, hè, noemen ze dat, geloof ik. Dat, ja. Eh, ja. het is ook nog niet uitgelekt via de bekende uh, eh, klokkenluiders-sites. Eh, is het allemaal nog niet, is nog niet uitgelekt wat er voor nou eigenlijk precies aan de hand was. En wanneer er wat, of wie de nieuwe nummer 1 is bijvoorbeeld. Dat weten we allemaal nog niet. Maar daar komen we zelf achter. Vanmiddag om drie uur bij de Euro Breakdown. van het album Aqualung. Een eh, album uit eh, de, de, eind 60 jaren. Jethro Tool natuurlijk. Bekende band eh, onder leiding van fluitist, gitarist, zanger Ian Anderson. Die nog veel meer fantastische dingen heeft gemaakt. Denkt u bijvoorbeeld eens aan het fantastische album Thick as a Brick. wat, ik, wat, nog persoonlijk, wat persoonlijk een van mijn favorieten van hem is. Aqualung. En dit nummer dat heet Hymn 43. Jawel. aan het swingen. Hoppa! She's into superstitions, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition, that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got city. In a she kid, cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. top 100 van 1999. En dat is natuurlijk altijd wel leuk. Eh, een beetje, een beetje ja, nostalgie. We zijn natuurlijk überhaupt wel een beetje nostalgie. Af en toe is een leuk actueel plaatje en zo. En eh, wat ook actueel is, is natuurlijk... Het weer in Zandvoort. Ja, het is een eh, wat onstuimige dag vandaag. De wind is hard, stormachtig kracht 5 uit het zuidwesten. En neemt in de loop van de middagavond af naar kracht 5. Tijdens buien kunnen er zware windstoten voorkomen, dus oppassen in het verkeer. En de temperatuur wordt zo'n graad of 15. Zaterdag eh, komen er veel buien, krachtige wind, 5 boven en die draait naar het noordwesten. De temperatuur wordt maximaal 14 graden. En zondag lijkt op dit moment de beste dag van het weekend te worden. De wind zwakt af naar kracht 3. Het eh, blijft droog. En eh, er zijn zonnige perioden te verwachten. En de temperatuur wordt ongeveer 14 graden. kajak. Ehm, ja, oké, ik ben er weer. Ja, ik was er weer. Ik stond even niet op de letten. Ehm, maar dat <laughs> kan toch niet, Jans? Je kunt toch niet... Ehm, dat gaat niet. Dat, u moet altijd alert zijn op dit verhaal. Goed, dit was Kajak, jongens. Ooit uh, nog eens een keertje eh, tune geweest voor een eh, programma van Harry de Winter. Maar het is, het is natuurlijk een prachtig liedje met Max Werner nog als zanger. Geschreven natuurlijk door door Pim Koopman dit. En ehm, nou ja, het was gewoon Kajak, de band die dit jaar 40 jaar bestaat. Jawel! En er schijnt een fantastische biografie uit te komen. Geschreven door Irene Linders. Dat las ik vanmorgen toevallig in de krant. Dus van, dat komt uit binnenkort.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 Talking. and it is is Ilse de Lange. Gaat ook over praten trouwens. When we don't talk. Ilse de Lange. The silence that's falling between us is the loneliest sound that I've heard. How can we find don't share all the feelings that I'm very We Don't Talk. Prachtig. Oh, wat mooi. Ilse de Lange. Ilse de Lange, We Don't Talk. Heerlijk. Um, oh ja, wat moet ik nu? Eh, even kijken. Oh ja, dan moet ik dat. Eh, dan moet ik even dat. Dan moet ik even dat. Ik moet ook zoveel tegelijk. Het is niet te geloven. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Rock Bitch. hij nou? Hij komt er Oh. Eh, kom nou. Het kost allemaal kostbare tijd. een lieve plaat voor jou doen? Ja, voor mij doen wel. Dat was Kansas. Oh. Van het album Left Overture. En dat was een nummer uit 1976. Dus een oudje, eigenlijk. Ja, een beetje oud, oud ijzer dus. Op een moment. <laughs> en dat heet Love and Miracles Out of Nowhere. Is dat zo? Ja. Oh, oké. En we gaan naar de agenda voor dit weekend. Leuk. Oh, zo'n mooi muziekje. En het muziekje nog mooier dan de rennen. <laughs> nou ja, ach, ik kan ook mm, stil zijn. Mm. Nou, nee, vertel maar Nee, toch maar even vertellen. Ja, doe maar. Oké. Aanstaande zaterdag is er eh, bij Club Nautiek een beachparty voor 30 plus. En dat is een after summer edition, met medewerking van DJ's Alex Cruz en Lucia. En de aanvang is 8 uur. Eh, ook zaterdag 6 oktober in het patronaat een optreden van Romana Nervosa. Als ik het goed eh, opgeschreven heb. En dat is een glamrock band. Aanvang is 11 uur s'avonds en het is in het café. En de intree is gratis. En dan gaan we naar zondag 7 oktober in Café de Rusthoek in Bloemendaal. Eh, het zesde station eh, van Live Jazz. En dat is deze keer met medewerking van zangeres Colette Wickenhagen, Nick van der Bos, Wiro Manjeu en Nanning van der Hoop. En het begint om drie uur. Dat was hem. Zo, dus er aardig wat te doen. U kunt weer overal naartoe, dames en heren. U kunt koren beluisteren, u kunt naar een beachparty. U kunt naar jazzmuziek in eh, de Rusthoek. U kunt ook naar een band in het patronaat. Kortom, er is weer van alles te doen in deze regio. Er is van alles te doen in deze regio. En nog naar een leuke oude ambachten. Oh ja, dat kan ook. Wat ook wel interessant kan, zijn. kan ook leuk zijn. Ja, kan heel interessant zijn. Kan heel interessant zijn. En omdat het buiten van het lekkere pokken weer is, gaan wij naar een eiland in de zon lijkt me een heel goede zaak. Een eiland in de zon. Oh, wanneer vertrekken we? Uh, nu. Oh, dat is goed. This is my island in the sun.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 Dat is niet te geloven. dat is wel weer een combinatie, hoor. He, zie je gewoon Hutspot met bal gehakt. Nou, uh, Esther, we komen er aan. Zeg maar hoe laat het klaar is, dan eh, zijn we bij je. Oké. <laughs> Maak maar wat extra. Ja, maak maar wat extra, we komen gewoon op. <laughs> dit is Barbara Spreidstand. Uh, sorry, Barbara Drijfstand. Nee, Barbara Streisand. En hebben we geproduceerd door de Bee Gees. En het heet Woman in Love.